Drie uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het Canadese Cirque du Soleil gaat 400 banen schrappen. Dat zou nodig zijn vanwege de hoge productiekosten van de shows... en de sterke Canadese dollar. De meeste banen verdwijnen op het hoofdkantoor in Montreal. Het bedrijf heeft wereldwijd 19 shows lopen. Vorig jaar verkocht Cirque du Soleil 14 miljoen kaartjes... en haalde een recordomzet van 750 miljoen euro. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA houdt alle Dreamliners aan de grond. De Boeings 787 kwamen de afgelopen dagen meerdere keren in het nieuws vanwege mankementen. Zo moest een Japans toestel een noodlanding maken nadat rook in de cockpit was ontstaan. En eerder kwamen meldingen over een brandstoflek, een gesprongen raam en een kortsluiting in een Dreamliner. De FEE e maakt zich vooral zorgen over de lithium-ion-accu's die in de vliegtuigen worden gebruikt. Die kunnen leiden tot kortsluiting en brand, waardoor systemen in vliegtuigen uitvallen. De milde griepepidemie die sinds eind vorige maand heerst in Nederland... heeft zich uitgebreid over het hele land. In de eerste weken werden vooral jonge kinderen tot vier jaar getroffen. Maar inmiddels worden alle leeftijdsgroepen bovengemiddeld getroffen... meldt het onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het Nivel kon de ziekte zich makkelijk verspreiden tijdens de feestdagen. Symptomen van griep zijn onder meer koorts, hoofdpijn, keelpijn en spierpijn. Patiënten zijn vaak drie tot vijf dagen ziek. Gemiddeld duurt een uitbraak acht weken. Bij een brand in een vluchtelingenkamp voor Syriërs in Jordanië zijn zeven mensen omgekomen. Het zijn volgens getuigen leden van één familie. Drie mensen raakten gewond. De brand woedde in een park waar vluchtelingen provisorisch zijn ondergebracht in keten. Het vuur ontstond na kortsluiting in een gaskachel. Volgens een overlevende vluchtte de familie vier maanden geleden naar Jordanië wegens het geweld in Syrië. Het weer, vannacht vrij veel wolkenvelden. Lokaal komen mistbanken voor. Het wordt tussen de min 5 en min 10 graden. Overdag droog en geleidelijk steeds meer zon. Het blijft bijna overal een paar graden onder nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met van 4 tot 6, Hubert al van 2 tot 4. Met Paul van Gelder. Rukonusko se funguje. Bom, speedo, he don't never take it slow. Well, not he uncle called me speedo, but my real name is Third. zong ook in de Coasters, de Cadillacs. Is overleden in 2012, Earl Carroll. Eh, ja, er waren nog veel meer natuurlijk. Joe is bijvoorbeeld overleden. Doc Watson, nog veel meer bekende. En eh, ja, mensen die eh, te weinig licht werden in 2012. En nu schrijf ik uit, ik beloof het. Rob Lutz, nieuwe As My Heart Will Allow van zijn cd The Bravest Birds dikke eh, Canadese man die ik wel eens live heb gehad in de studio hier. You got a face that I can't shake. And I wanna understand why things are built and laid to waste and the water shapes the land. Dressed up right, cold as cast. dying autumn light. Looking for someone to pass me fire in in de lach. Maar nu ligt ze altijd in de asbak, bij wijze van filtersigaret. Ze doet me helemaal niets meer, die filtersigaret. Helemaal niets meer, die filtersigaret. Helemaal niets meer, die filtersigaret. Helemaal niets meer, die filtersigaret. Helemaal niets meer. Ontkennen heeft geen zin.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 Die toen helemaal afgekraakt is door Paul geloof ik. was het ook alweer. <laughs> maar eh, ik vond het toch een prachtige film. Billy Holiday As Time Goes By. Met eh, voorafgaande Rob Loos, nieuw van Rob Loos. As My Heart Will Allow, draad ik van die nieuwe cd. The Bravest Birds, die pas uit is in Canada. Allman Ludeke. Virginia of zo, geloof ik. Well, sitting in the back of a cab in the drive through pushing on the buttons, but the devil won't go through. Why can't I have just a little A and W? Oh my God, I'm coming undone. But I can smell the food, but it ain't mine. I enter in the pin, but the cards declined. Up in the front with the meter flying. Oh my God, I'm coming undone. I was in a bar downtown trying to get my head right, trying to get my head right. I'm going home, wishing you a good night, wishing you a good night. and the cabbie, we were friends. Till we came to the drive through but here it ends. Unless the Scotia Bank makes amends. Oh my God, I'm hungry too. Just a teen burger with a sack of fries. I can't take their staring eyes. Maybe on the seventh try. Oh my God, I've come undone was in a bar downtown trying to get my head right, trying to get my head right. I'm going home, wishing you a good night, wishing you a good night. I was in a bar downtown trying to get my head right, trying to get my head right. Hey everybody, this is DB Riley, and you're listening to Paul Van Gelder playing nothing but the best dang Americana in Oh dear, uh, let me press a button. Don't worry, I'll do it for you. And with the what Easy Rider is, you know. Born to be wild, Steppenwolf. Het voorafgaande Tender is the Night, een nieuw van Old Man Ludeke. En daarvan draad ik die A&W-song. The Big Damn Band van Reverend... Steve is helemaal niks bij shut the screen. Open the door, but shut the screen. Open the door, but shut the screen. schedule. I won't have a plan. Hold the door, shut the screen. something. Jake Evans Jr., de leider van de Dovels, is overleden in 2011. You Can't Sit Down, draaide ik daarvan. Eh, ja, en daarvoor de Reverend Peyton's Big Damn Band, Shut the Screen. Die is ook eh, pas uit in Amerika. ja, een beetje achter uh, eh, het, een beetje uh, Steve-achtig. Maar ja, nog iets, nog iets steviger met de band, de hele band erbij. Charlie with Ben Harper and Charlie Musselwhite. We can't end this way if we get up. There's a man on the corner begging for help. and There's a man that walks past. it's too loud, you're too old. sweet greeted with a song while we dance. There's romance in the rolling, rocking rhythm of the sea. Tonight the moon of the sea. Rock and roll. meiden die de eerste waren. En daarom zijn ze niet zo bekend geworden, denk ik. De Baswell Sisters, daarna kwamen de Andrew Sisters, de Maguire Sisters... en wat voor sisters al niet. En eh, ook de eerste keer dat rock and roll genoemd werd in een liedje, volgens mij. In 1934 kwam dit rock and roll. En daarvoor de nieuwe Ben Harper. This hotel has got a lot of stuff. A laundry bag a shoe shine claw. 32 hangers and a touchstone phone. A light that comes on when I ain't home. I ain't home, I ain't home. You better leave a message, cause I ain't home. They got an air conditioner for when it's hot, a radiator when I'm not. Two big chairs sitting side by side with a holy Bible and a TV guide. TV guide, TV guide, great almighty, it's the TV guide. I got a second story view from curb to curb. I got a sign that reads, Do not disturb. A monogram towel and a bucket of ice. A chest full of drawers and a mirror that lies. A mirror that lies, a mirror that lies. There couldn't be me in that mirror that lies. They got a room service menu for food and drink, a porcelain throne and an aluminum sink. Two big pillows to rest my head, and a magic fingers and a king size bed. Put in a quarter, turn out the light. The magic fingers make you feel alright. I feel alright, I feel alright. Magic fingers make you feel alright. Check in, boys. This old hotel's alright with me. They pay the postage if you lose the key. This hotel room's got a lot of stuff, but I do believe I've had enough. I called my baby, said, now don't you pout. I'm packing my bags and I'm checking out. As soon as you hang up the telephone, stick a candle in the window, I'm coming home. Coming home, coming home. Stick a candle in the window, I'm coming home. Coming home, coming home, stick a candle in the window. Cause I'm a coming home. Watermelon Man. Manga Santa Maria. Daarvoor en het komt er in de mode. De oude lullen muziek van Billy Bradshaw in de lobby. Met toeters erbij. Maar wel smaakvol gedaan, of niet soms. In this hotel room, daar ik dan. Dit is het zoontje van Greg Allman. De Van Allman. Ook leuk. was ik altijd dat domme blondje. Maar sinds ik kaal ben, valt dat niet meer op. Wat is ouderdom toch heerlijk? Luister maar. Let me take off my shoes and run barefoot through your hair. Oh, but Charles, I always thought you wanted to... The big main feature lights the screen. A hero beats the villain back. Then comes the climax of the scene. Rattle, rattle, rattle, popcorn sack. The mystery picture's in the mail. jug with a popcorn sack. When Catherine Hepburn speaks her part, and gives out high dramatic art. Or the Calla Lilies will soon be back. On the chest of that pest with a popcorn sack. That solid buttered rattler soon drives you nuts. You must eliminate him. No ifs or buts. It doesn't mean a doggone thing when Mr. Jolson starts to sing. Uh, The noise comes from the guy behind. Determined shoot, all down back. You think now you have peace of mind. Bimbo! Goes another popcorn sack. Uit 48, Spike Jones en Popcorn Sack. Daarvoor Mango Santa Maria en Watermelon Man. Gloednieuw. Bill Watson. Why I drank to remember, you drank to forget. I drink to remember, you drink to forget. All I remember your kisses that taste like my wine. You forget that you miss me, and these are. Crafties en L-O-V-E, Love. Daarvoor heette ze de Halo's en dan zong ze Nag. Twee uit de groepje zaten ook nog in het koortje bij Barry Mans, Hoepen te Bam en de Bam Bam Bam. En bij Curtis Lee, Pretty Little Angel Eyes. Niet de eerste, de beste dus. murder of crows. Ortega en Murder of Crows. Met een hele mooie dobo erin. J-Tex, je hebt eh, natuurlijk de Nederlandse J-Dentex... maar je hebt ook J-Tex, die eh, woont in Scandinavië, is een Amerikaan. En de Volunteers, House on the Hill is een prachtige nieuwe cd. Luister maar naar deze Coal Miner's Daughter. Jackson, the volunteers, house on the hill. dat hoor je wel. Coal Miners Daughter draaide ik ervan, is dus pas uit. Eh, wanneer ik er weer ben, weet ik niet. Zometeen tussen 4 en 6 uur bij Mol. En volgende week zit Roel hier weer terug met vakantie. Van vakantie, moet ik zeggen. Eh, ik kreeg een eh, pakje in de bus, nu ik het er toch niet over heb. Met een heleboel platen. Ja, moderne country hou ik niet zo van. Want het zijn allemaal dubbel cd's die dan op één cd zijn opgenomen. Maar er staan wel leuke dingen op. En ja, je hoort toch wel dat goede muzikanten zijn. Bijvoorbeeld deze band, Diamond Rio. Diamond en Close to the Edge zijn twee LP's uit de 87e jaren. En eh, die zijn dus op cd gezet. Maar deze is heel erg mooi. Luister naar Poultry Promenade. Tot eh, ziens.